Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oekraïne zal zich in de gesprekken in Saoedi-Arabië volledig constructief opstellen. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky op X. Hij hoopt op praktische resultaten. In de stad Jeddah is vandaag een top van de VS en Oekraïne. Onder andere de Oekraïense ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie... en de kabinetchef voeren dan gesprekken met de Amerikaanse minister Rubio van Buitenlandse Zaken. President Zelensky sprak gisteren met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman... over stappen en voorwaarden voor het beëindigen van de oorlog. De Britse kustwacht is gestopt met het zoeken naar een vermiste... na de botsing van een vrachtschip op een tanker gisterochtend. Dat meldt de BBC. Volgens een woordvoerder is er uitgebreid naar het bemanningslid gezocht... maar is diegene niet gevonden. Het vrachtschip Solong kwam voor de Engelse kust in aanvaring met de tanker die voor anker lag. Daarop brak er brand uit en begon de tanker vliegtuigbrandstof te lekken. Op de Solong werden containers met het giftige natriumcyanide vervoerd. In totaal zijn 36 opvarenden gered. Er komt geen wettelijke regeling voor gezinnen waarin kinderen meer dan twee ouders hebben. Er is geen geld voor gereserveerd en de instanties die de wet moeten uitvoeren zijn nu al overbelast. Dat zegt staatssecretaris Struiken. De wens voor een regeling leeft vooral bij gezinnen waarin de kinderen bij hun geboorte al drie ouders of meer hebben. Zoals bij zogenoemde regenbooggezinnen. De gezondheid van paus Franciscus is niet meer zorgwekkend, zeggen ze artsen. Volgens hen reageert de 88-jarige kerkleider goed op zijn behandeling. Franciscus werd halverwege vorige maand opgenomen in het ziekenhuis vanwege ademhalingsproblemen. Die waren het gevolg van een dubbele longontsteking.